Weerst het NOS nieuws van 5 uur. De is stoot een kankerverwekkende chemische stof uit. Dat zeggen toxicologen in de Volkskrant. De stof zou gevaarlijk zijn voor werknemers en omwonenden in Dordrecht en Sliedrecht. Het gaat om de stof Gen X, die wordt gebruikt bij de productie van Teflon. Gemoer was juist overgestapt op deze stof omdat eerder werd gewerkt met de kankerverwekkende stof C8. In laboratoriumtests veroorzaakt GenX kanker, nierziekten, leverschade en vruchtbaarheidsproblemen bij ratten en muizen. Gemoer ontkent dat GenX kankerverwekkend is. Volgens de fabriek zeggen de laboratoriumtests niets over de gezondheidsrisico's voor mensen. Donald Trump is in Cleveland officieel genomineerd als presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij. De Republikeinse Conventie hield een hoofdelijke stemming over zijn nominatie. Vooraf was al duidelijk dat miljardair Donald Trump kon rekenen op 1237 gedelegeerden die hij nodig had om de nominatie te winnen. Hij kreeg uiteindelijk 1725 stemmen. Mike Pence werd aangewezen als running mate. Klokkenlaarders website Wikileaks heeft bijna 300.000 gelekte e-mails van de regerende Turkse AK-partij gepubliceerd. Het gaat om correspondentie vanaf honderden mailadressen tussen 2010 tot begin deze maand. Op dit moment is alleen de correspondentie van mailadressen die beginnen met de letters A tot en met I vrijgegeven. Later volgt de rest. Wikileaks kreeg de e-mails een week voor de mislukte staatsgreep. De website zegt dat de bron van het lek niets te maken heeft met de koepoging. De site is nu in heel Turkije geblokkeerd. Het weer. Vandaag loopt de temperatuur uiteen van 29 tot lokaal 35 graden. In de loop van de dag ontstaan meer wolken en enkele stevige regen voor onweersbuien. Morgen is het met maximaal van 22 tot 28 graden minder heet. Vrijdag en in het weekend wordt het 21 tot 24 graden.